De torens van het World Trade Center werden op 11 september 2001 door aanslagen verwoest. In de boeg van de USS New York is 7,5 ton staal van de torens verwerkt. Minister van Buitenlandse Zaken Clinton noemde de USS New York een symbool van de onbreekbare vastberadenheid van Amerika. In Brussel is een 23-jarige man uit Steenwijk aangehouden... die wordt verdacht van moord of doodslag op een bejaarde vrouw. De vrouw van 76 werd gisteravond dood aangetroffen in een huis in Steenwijk. Ze woonde daar niet. Volgens de politie is ze door een misdrijf om het leven gekomen en moet het motief in de relationele sfeer worden gezocht. De auto van de verdachte werd in Amsterdam gevonden. De steenwijker zal zo snel mogelijk aan de Nederlandse politie worden overgedragen. In Napels in Zuid-Italië is opnieuw een belangrijk rit van de maffia opgepakt. Het is de 49-jarige Luigi Esposito, de leider van een lokale afdeling van de Camorra, de Napolitaanse maffia. Vorige week werden drie broers opgepakt die aan het hoofd stonden van een belangrijke tak van de Camorra. De nu gearresteerde Esposito werd in 2006 bij verstek veroordeeld tot negen jaar cel. Hij werd opgepakt in zijn villa in Napels waar hij woonde onder een valse naam. Volgens de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken is de aanhouding van Esposito opnieuw een zware klap voor de maffia. De afgelopen anderhalf jaar zijn bijna 4000 maffialeden opgepakt. De Engelse bokser David Hay is de nieuwe wereldkampioen zwaargewicht van de World Boxing Association, de WBA. Hij versloeg in Nuremberg de veel grotere en zwaardere Rus Nikolai Valuyev in 12 ronden op punten. De Rus is bijna 30 centimeter langer en meer dan 40 kilo zwaarder dan de Engelsman. Het was voor de 29-jarige Hay pas zijn derde gevecht in het zwaargewicht.